Het zou in dit geval gaan om munitie die Zwitserland aan Duitsland heeft verkocht voor panzervoertuigen. Intussen gaat de strijd in het oosten van Oekraïne door. Volgens de Britten, die de strijd nauwgezet volgen... heeft Oekraïne deze week Russische aanvallen in de Donbassregio afgeslagen. Rusland zou ten opzichte van gisteren wel wat terreinwinst hebben geboekt. Van de tien opvarenden van het Japanse schip die tot nu toe zijn gevonden... is niemand meer in leven, meldt de Japanse kustwacht. Het schip had 24 toeristen en twee bemanningsleden aan boord. Het kwam voor de kust van het noordelijke eiland Hokkaido... in slecht weer in moeilijkheden en is mogelijk gezonken. De overlevingskansen in het gebied zijn klein. Het zeewater is ijskoud. In Frankrijk is de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen aan de gang. De stembureaus zijn tot 8 uur vanavond open. Het gaat tussen de radicaal-rechtse Marine Le Pen en de huidige president <clears throat> Macron, pardon, die in de peilingen naar kop gaat. Het zou zo'n 57% van de stemmen zou Macron kunnen krijgen. In Frankrijk wordt rekening gehouden met een zeer lage opkomst. Op een pluimveebedrijf in Terschuur bij Barneveld is vogelgriep vastgesteld. Het is de zeer besmettelijke variant, zegt het ministerie van Landbouw. Ruim 28.000 dieren worden geruimd. In de buurt van het bedrijf in Terschuur ligt nog een bedrijf met pluimvee. Uit voorzorg worden ook daar de dieren gedood. En het weer nog zonnig, later ook stapelwolken, maar het blijft wel droog. En het wordt 13 tot 18 graden. Morgen in het zuiden een bui, vooral in het noorden zon. En dan wordt het een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden 4 kilometer met zo'n 5 tot 10 minuten vertraging.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 welkom bij ZFM Jazz op eh, radio ZFM. Samenstelling, presentatie vandaag, alcohol, Beuving. En eh, we draaien zomerse muziek, zou ik bijna zeggen. En we trapten af met Bebel Gilberto en The Sun is Shining, The Weather is Fine. Nou, dat klopt helemaal. De, een blauwe lucht, een zonnetje erbij. Wel een beetje wind, maar toch al met al een hele fraaie dag. De zoveelste mooie dag in april, zou ik bijna zeggen. Eh, ja, we hebben nog een uur te gaan en daar zit mooie muziek in. Ik zie muziek staan van Wynton Marsalis en Willie Nelson... Ik zie muziek staan van Louis Armstrong, Mill Jackson, J.J. Johnson, Natalie Cressman, Georgie Fay, McCoy Tyner. Nou, te veel om op te noemen. Er zit ook wat Zuid-Amerikaanse klanken in. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Het weer is goed, de koffie is bruin. Dus wat wil je nog meer? Eh, ik had beloofd wat standards te draaien met de letter B. En Bemsha Swing is een hele mooie. Dat is natuurlijk een nummer van Monk. En ik heb gekozen voor een uitvoering voor J.J. Johnson. Een van mijn favoriete spelers gaan we eens even kijken. J.J. Johnson, komt-ie. J.J. Johnson. En dan stappen we meteen over naar Louis Armstrong. Louis Armstrong, Bale Street Blues. En dat komt van een LP uit 1954. Louis Armstrong plays the music of Handy. En nou, Handy is dus natuurlijk componist van dat nummertje. Louis Armstrong. Louis Armstrong. see pretty browns in beautiful gowns. You see tailor-mades and hand-me-downs. You meet honest men and pickpocket skill. You'll find that business never closes till somebody gets killed. If Bill Street could talk if Beale Street could talk, married men would have to take their beds in walk, except one or two who never drink booze, and the blind man on the corner who sings the Beale Street Blues. He said, I'd rather be here than any place I know. Yes, I'd rather be here than any place I know. It's gonna take the sergeant for to make me go. to the river. Maybe by and by. Yes, I'm going to the river. And there's a reason why. because the river's wet we zijn bij het onderdeeltje aangekomen. Eh, American eh, Jazz Standards. En eh, met de letter B. En dan kan je natuurlijk niet om Basing Street heen. En dat is natuurlijk wel grappig. Toen dat, nummer geschreven werd... en mensen op zoek waren naar Basing Street in New Orleans... konden ze dat helemaal niet vinden. Want het bestond helemaal niet meer. Het was, de straat had een andere naam gehad. En ja, ze moest, ik geloof dat het ergens weer in de 40, eind 40 jaren... geloof ik weer dat die, de, de oude naam in ere hersteld is in Basing Street. En voor Basing Street heb ik een mooie uitvoering eh, opgezocht. Dat is de uitvoering van Winton Marsalis en Willie Nelson... van een LP Two Men With The Blues. Leuk nummer. Beijing Street Blues. chance to greet us. That's where the light and the dark folks meet. Heaven on earth, they call it Basin Street. I said Basin Street. strip, a land of dreams, and we floated down the river, down to New Orleans. We went to Basin Street. Basin Street, where the elite always meet, down in New Orleans, a land of dreams. You'll never know how, how much it seems, or just how much it really means just to be a submarine in New Orleans, land of dreams, where I can move my, my Basin Street. Ja, bijzondere combinatie van uh, Winston eh, Marsalis en Nel, Wilson, Nelson. Ja, Nelson. Kan even niet op zijn naam komen. leuk. Het is ook leuk. This song right here is a very special song to me. You see, the words of this song I can't really take full credit for having written because it's words that I've heard my mama say every day of her life. This is her creed and this is her song. And now I get to spread the good news and sing it to the world. Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk de bekende zangeres uh, Diana Reeves. Uh, Today will be a good day. Nou, daar heeft ze het wel goed getypeerd, want het wordt een mooie dag vandaag. En eh, wil je haar binnenkort zien, dan kan dat. volgens mij staat ze geprogrammeerd in het North Sea Jazz Festival dit jaar. Diana Reeves. Een heel bekend nummer. We zijn bezig met jazz jazzstanders met de letter B. Diana Reeves was zomaar een uitstapje. Lekker een bluesy nummer tussendoor. Dat is een nummertje getiteld Back's Groove van Milt Jackson. Eh, dat is een, eh, een ja, ik, laat het meteen horen. Het is een vrij nummer. Het staat op een, eh, uit 1952 op Wizard of the Vibes. Daar heeft hij samen met Lou Donaldson gedaan. Milt Jackson. Jackson op de uh, vibrafoon en uh, eh, Groove. Ja, dat nummertje Backs Groove, dat ken ik ook nog in een prachtige uitvoering van uh, Toets Tielemans. Maar dan niet op de mondharmonica, maar op zijn gitaar. Hij kon ook aardig gitaar spelen. En uh, Toets Tielemans is natuurlijk een van de grootste jazzmuzikanten van zijn generatie geweest. 100 eh, jaar geleden werd hij geboren. En dat is natuurlijk wel een markante datum. Ik dacht iets uit mijn hoofd, 29 april. En dat is de aanleiding voor een uh, eh, grote overzicht van toetsrijke carrière. Het Metropoolorkest onder leiding van Vince Mendoza... verzorgd met Kenny Werner, piano... Gregor Mare, mondharmonica, Philip Katrien, gitaar. Een aantal concerten waarvoor de arrangementen speciaal zijn geschreven... vanaf de eerste jazznoten die hem inspireerden... tot zijn laatste gevoelende ballads. Ja, dus de hoogste tijd om iets van Toets te draaien. dan heb ik gekozen voor de combinatie van Shirley Horn met Toets Tielemans. Beautiful Love van een cd'tje. Quiet Now, Come a Little Closer. Iets uit 1999. Beautiful Love. for love. You are a mystery. Beautiful love, what have you done to me? I was contented Searching for love. beautiful love will my dream van Toet Tillemans op de mondharmonica. 100 eh, jaar geleden dat hij geboren werd, 29 april. Dus eh, bijzonder, bijzonder. En we gaan verder met eh, mooie muziek. En dan kom ik terecht bij Natalie Cressman en Ian Fakini. En Natalie Cressman speelt natuurlijk op de trombone... en Ian Fakini op de gitaar. En dat is een mooie cd. En die komt uit, eens even kijken, van Natalie Cressman. Wanneer dat is uitgekomen, dat is 2019. Eh, Sitting Rays of Summer heet die cd. En daarvan het prachtige nummer Musée National. Mm-hmm. van Natalie Cressman en uh, ja Uh, ja, echte zondagochtendmuziek, toch? een kopje koffie, eh, misschien een eitje erbij... of misschien een gebakje erbij. Het is wat, wat later, wie weet. Eh, en dan deze klanken. Ja, dat is toch echt genieten. Eh, wat ook genieten is van een zanger waar ik eigenlijk wel een fan van ben. En waar je eigenlijk niet zoveel meer van hoort. Hij heet Georgie Fame. En Maybe in the Spring Again is een fraaie song van hem. Georgie, Georgie does his thing with strings. Komt-ie. Maybe in the spring again Winter buds will sing again Helping April sway the trees of May Watching as it fills Daffodils with dew again Maybe in the spring there'll be you Maybe in the spring to come Morning skies will bring the sun Opening the eyes of butterflies Printing with its light shades of brighter hues. Maybe in the spring there'll be you Ja, dat was natuurlijk, of is natuurlijk de legendarische Georgie Fame. Volgens mij treedt hij nog op met twee, eh, met twee zoons, volgens mij. Ja, en er eh, is ook wel een, een soort... Eh, Boulevardbladverhaal verhaal over hem geschreven... dat hij eh, een, eh, een, een, dame van adel, geloof ik... dat hij die zwanger had gemaakt nou goed, dus niet, dit is geen programma over roddels, dus dat gaat over de muziek. Eh, dat was Georgie Fame. Dat brengt mij toch even bij het feit dat er in Zandvoort mooie muziek gepresenteerd wordt. En nog wel zwaar in het Theater de Krocht. En op 8 mei staat daar geprogrammeerd uh, The Preacher Man. Bestaande uit Rob Mostert. U kent hem wel, de Hammond B3-speler. Efraim Trujillo op de tenorsax en Chris Strik op slagwerk. Ja, dat, dat is niet zomaar een groepje. Dat is echt een groepje die ook een Edison hebben gewonnen. Dus wil je daarmee kennis maken of wie weet ken je muziek... ja, dan moet je natuurlijk aanschuiven bij dat mooie concert. Ik weet eigenlijk niet of het al uitverkocht is. Vaak zijn die concerten wel snel uitverkocht. Dus eh, daar zou je eigenlijk moeten, even moeten naar moeten kijken. Dus maak een kans en ga op 8 mei naar uh, The Preacher Man... Mits er nog kaarten zijn natuurlijk. Nou, heb ik dat ook gezegd. Dan gaan we verder met de muziekkeuze. En dan gaan we eens kijken wat ik op het lijstje had geschreven... naar dat mooie nummertje van Georgie Fame. Oh ja, ik zie het alweer. McCoy Tyner, Big Band. Eh, dan gaan we toch een beetje terechtkomen bij de Zuid-Amerikaanse klanken. McCoy Tyner, Big Band. Ja, dit fraaie werkje komt van de, de CD Journey van de McCoy Tyner Big Band. En het nummer was getiteld Samba de Bear. Eh, mooie muziek. Echt, eh, ja, het, het, zou bijna een Zuid-Amerikaanse band kunnen zijn. Zo klinkt het. Eh, Rio de Janeiro, echt Braziliaans. Carnaval mocht weer, geloof ik. dan heb ik ook nog iets wat ook leuk is. Joe Pass en J.J. Johnson Wave van We'll Be Together Again uit 1984. Thank you. Pass en J.J. Eh, Johnson. Toch de Amerikaanse, Zuid-Amerikaanse sound zit erin. dat zit ook in het werk van Hermeto Pascoal. En eh, dat eigenlijk het nummertje eh, Pliers van, van de cd Hermeto. Hermeto is een uh, Braziliaanse ja, uh, multi-instrumentalist. Speelt, kan allerlei blaasinstrumenten en piano spelen. geluisterd naar ZFM eh, Jazz, samenstelling, presentatie, Alko Beuving. En we hebben van alles gedraaid. Het laatste gedeelte ging over eh, Zuid-Amerikaanse muziek. En we hebben standards gedraaid, we hebben muziek van de cello gedraaid. Dus er zaten dus een aantal vocalisten, dus ik hoop dat je het leuk vond. En we gaan eruit met een echte knaller. Dat is een van mijn favorieten. En dat is, eh, ja, ik moet even kijken waar ik haar had geparkeerd nu. Timmy Nelson. En dat is een, iemand die in Nieuw-Zeeland woont. En dit is een fantastisch nummer. Dat heet Dynamite. En eh, ja, eh, dat is echt top. Ik hoop dat je het leuk vindt. Tot een volgende keer. Maak er een mooie dag van.